Gert Kluk met het NOS Journaal. Top en ik vanmiddag vrijgelaten, dat zeggen bronnen binnen justitie. Holleder heeft zijn straf van 9 jaar zelf voor afpersing voor twee derde uitgezeten. Hij heeft vijanden, daarom zou hij in een gemlindeerde auto op een geheime plek worden afgezet. Twitter gaat berichten in een land blokkeren als de inhoud strijdig is met lokale wetgeving. Twitter noemt zelf naziteksten als voorbeeld, die zijn in Duitsland verboden. In het buitenland kunnen ze dan nog wel worden gelezen. Critici zijn bang dat Peter buigt voor autoritaire regimes zoals die in China. Tijdens de Arabische lente zei het bedrijf nog dat het alle tweets ongeacht inhoud zou doorgeven. Meer dan 100.000 mensen hebben de petitie Kinderpardon getekend. GroenLinks heeft met steun van verschillende bekende Nederlanders een actie opgezet voor minderjarige asielzoekers die mogelijk worden uitgezet. De petitie roept de leers op om jongeren die hier zijn geworteld niet terug te sturen naar hun land van herkomst. In Frankrijk is de vroegere directeur van de borstimplantatenfabriek PIP aangeklaagd wegens zware mishandeling. De oud-directeur werd gisterochtend opgepakt. Hij is op borgtocht vrij. PIP produceerde implantaten met een gel die mogelijk kankerverwekkend is en die kunnen gaan lekken. Wereldwijd hebben 400.000 vrouwen deze implantaten. In Nederland zijn er 1000 tot 1400 vrouwen met PIP-implantaten. Bij het hoofdkwartier van de Naties in New York is 16 kilo cocaïne bezorgd. Op de witte zak was een slechte vervalsing van het logo van de VN gedrukt en er stond verder geen adres op. De zak kwam uit Mexico. Een VN-woordvoerder denkt dat het een mislukt drugstransport was. Hij weet zeker dat de cocaïne niet afkomstig is van een ander VN-kantoor. Het weer overwegend droog, het is een paar graden boven nul vandaag. Ook veel zon, alleen in de kustgebieden kans op een bui. En later vandaag wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Nou ja, lekker in bed blijven liggen en ZFM Jazz luisteren. En we hebben iemand in de studio die hier al een tijdje niet is geweest. Maar, uh... Goedemorgen, David. Heerlijk dat je er weer bent, Ron. Ja, ja gezellig hè. Ja. Alles goed? Ja, zeker. We eventjes terug op het oude honk. En uh, ja, ja, ook natuurlijk ontzettend gezellig om eh, samen weer lekker eh, plaatjes te draaien. Want zo blijven we toch maar gewoon noemen. Hè? Ik vind het heel gezellig. Dat ja. is echt... Bent, Dit had ik weer even nodig. <laughs> Nee, precies. En je, en je bent goed begonnen met, met een standard. Hè? De A-Train van Duke Ellington dat, die, eh, dat is een prima nummer om mee te beginnen. Ja, en we gaan, we gaan ook eh, natuurlijk verder met... Eh, Mr. Nat King Cole himself, hè? Ja, we gaan verder met Nat King Cole, met Embraceable You. Embrace me My sweet embraceable you me, you, irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me.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 Dat was natuurlijk Ray Charles met, eh, in een duet met uh, eh, Nora Jones. Alweer uit 2004, het jaar 2004, enige tijd later... ja, was Ray Charles natuurlijk niet meer onder ons, om het zo maar te zeggen. Ik ben eh, grote fan van hem, eh, ook eh, na het zien van de film Ray. Wat wel een beetje een tearjerker is, maar wel een ontzettende mooie film die zijn leven beschrijft. Fantastisch vertolkt. Daar komen we nog later op terug. We houden het een beetje vrolijk. we gaan verder met Stan Kenton. Stan Kenton. Nou, u als ware jazzliefhebber, uh, luisteraars, zal die naam wel kennen, Stan Kenton. Met zijn verschrikkelijke mooie orkest. Die man was natuurlijk alweer uit 1911, geboren in Los Angeles. Uh, eh, begon als eh, jazzpianist en later natuurlijk uh, big band leider en arrangeur. En vooral die arrangementen, die waren van een andere planeet. We gaan daar even naar luisteren en wellicht komen we verderop in het programma nog een keer terug met Stan Kenton. the cotton is high Geliyor is natuurlijk het, eh, het mooie van, eh, van, van live eh, uitzendingen. Luisteraars, dat zoiets kan gebeuren. Opeens een bloedmooi nummer van Sarah Vaughan. Summertime. Maar nu komt dan echt so is he. Bye bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what a hard luck stories they all hand me. So make my bed light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird maar zij overleed 20 eh, januari jongstleden aan leukemie op 73 jaar leeftijd. Ja, dat is natuurlijk per saldo veel te kort, vindt u ook niet, luisteraars. Er zullen onder u zijn die eh, zeg maar in dezelfde leeftijdscategorie vallen. Ik ook al bijna hoor, moet ik bekennen. Nou ja, ik heb nog wel even, maar goed. Ehm, en dan vind je dit soort eh, getallen toch wel aan, aan, aan de lage kant gaan hemelen. Naar nou, de jazzhemel natuurlijk, hè. Ja, ehm, er valt natuurlijk van alles te vertellen over Etta, maar ja, ze was ook eh, verslaafd aan de heroïne en dan die, in combinatie met de leukemie. Maar ze was natuurlijk een ongelooflijke uh, eh, vertolkster van de jazz in het algemeen. Om maar wat eh, titels te noemen, Tel Mama, eh, uit Radical Blind, Muscle Shows, eh, eh, ja, je kunt ze, ze kreeg trouwens in 2003 de Grammy Lifetime Achievement Award. Gelukkig maar, dat heeft ze dan in ieder geval nog meegemaakt. Tot zover, Etta James. I was just another who laughed at romance I said it was not for me Then you made your entrance Right at a glance I knew this was meant to be Never thought I'd fall But now I hear love's call I'm getting sentimental over you Just you Things you say and do Just thrill me through and through I'm getting sentimental over you I thought I was happy I could live without love now I must admit love is all that I'm thinking of Won't you please be kind Just make up your mind To please be sweet and gentle Be gentle with me Cause I'm getting sentimental over you was happy I could live without love Now I must admit love is all that I'm thinking of Won't you please be kind Just make up your mind To please be sweet and gentle Be gentle with me Cause I'm getting sentimental over you, just you. Parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zooping minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Here, boy, you been? Angelina, I adore. asked her twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be a Marcatamia, then I'll join in matrimony with a for money. Angelina will every I eat cutlet parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zooping minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. She Angeline, I adore you. Evil you've been. Angelina, I live for you. And passion. Set my heart on fire. But Angelina never listens to a song. I eat on the pasta twice just because she is so nice, Angelina. matrimony with a careless service for Angelina will Natuurlijk zijn we het met u eens dat dit strikt genomen geen jazz is. Maar Louis Prima valt eigenlijk buiten alle genres, eh, vinden wij hoor. Eh, hij, hij past overal naadloos in, want het is gewoon vrolijk. En op zo'n dag als vandaag kunnen we wel een beetje vrolijkheid gebruiken. Ja, de man is natuurlijk alweer jaren geleden overleden. Volgens mij was het in 1978, hè David? Zoiets. Ja, ja. ja, ja, Dus zo eh, stokoud is hij ook weer niet geworden. Maar eh, ja, ze noemden hem eh, de King of Swingers. Maar nou ja, dat, dat, is het tussen aanhalingstekens natuurlijk ook wel. Ja, ja, en in de oude Disney film, Jungle Book, sprak hij de stem in van King Louis. Kijk, ongelooflijk toch, zo'n veelzijdige man. Want hij was natuurlijk niet alleen zanger, maar ook een acteur. En een zeer goede eh, trompetist. Ja. Nou ja, goed, 30 eh, jaar na zijn dood kreeg hij erkenning. Ja, dat heeft hij natuurlijk niet meegemaakt. Ik vraag me altijd af wat de zin is daarvan. Maar goed, eh, hij kreeg zijn Hollywood Walk of Fame. Daarvoor hoorde u uiteraard Melter mee met eh, I'm Getting Sentimental Over You. En wat is dat toch een ongelofelijke crooner echt te zijn. Maar weinig eh, ja, zangers in het jazzgenre, zeg maar, die dit even evenaren. Want die man heeft een timing, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ehm, ook ook weer van een tijdje geleden natuurlijk. We gaan door. Trouwens, ik heb nog eventjes een berichtje mijnerzijds. Eh, ik heb te koop een dikke vandalen en een Winkler's Prins uh, encyclopedie. Voor eh, hoeveel, David? Ja, voor, voor 50 euro. 50 euro. Mag je hem komen opbouwen. Ja, ik ben net samen met mijn vriendin en zij weet toch alles beter. Ja, <laughs> dan heb je dat niet meer nodig. that it never can be. You go to my head with a smile that makes my temperature rise. Like a summer with a thousand Julys, you intoxicate my soul with your eyes And I'm certain that this heart of mine Hasn't a ghost of a chance In this crazy romance has hecho de nuestro dulce mar Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitierilla que tiende a desolar. Y es por no verte un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso albarrojo y hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol En daarvoor hoorde u natuurlijk Diana Krall met Dancing in the Dark. Met arrangement van Klaus Ogerman. Ongelooflijk mooi. En daarvoor Billy Holiday met You Go To My Head. Om nog maar eventjes te benadrukken. Wat een fantastische ja, zangeres dat was. En daarvoor Madeleine Parou Pyro, Pyro, Madeline Pyro met Careless Love.